7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben het Witte Huis gedagvaard. Ze willen zo aan documenten komen die hen helpen in hun onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen president Trump. De onderzoeksleiders zeggen dat ze geen andere keuze hadden, omdat ze de documenten eerder hadden opgevraagd, maar niet hadden gekregen van het Witte Huis. Taxichauffeurs hebben de afgelopen jaren smeergeld betaald... om te mogen rijden vanaf de luchthaven Schiphol. Dat meldt NRC. Volgens de krant betaalden ze zo'n 5000 euro per persoon... aan de directeur van Schiphol Taxi... en was die directeur tegelijk hoofdagent van de Amsterdamse politie. Ook aan een ander taxibedrijf waarmee Schiphol een contract heeft... zou onder de tafel geld zijn betaald. Met meldingen van chauffeurs daarover bij de politie en de Belastingdienst... zou niets zijn gedaan, zegt NRC. En de betrokken taxibedrijven ontkennen dat de chauffeurs moesten betalen. Veel gezondheidswinkels zoals Vitamin Store en Holland Barrett... verkopen voedingssupplementen waarvan ze zeggen dat die helpen tegen ziekte. Daarmee overtreden ze de wet, blijkt uit onderzoek van televisieprogramma De Monitor. De winkels zeggen dat de voedingssupplementen bepaalde ziekten... zoals artrose voorkomen, behandelen of genezen. Maar dat mag niet omdat het geen medicijnen zijn... Na aanleiding van het KRO-NCV-programma laten de winkels weten dat ze er beter op gaan letten. En het is niet meer na te gaan of er in 2001 daadwerkelijk mond- en klauwzeer is geweest in Kootwijkerbroek. Drie deskundigen zeggen dat bij tests destijds is afgeweken van de voorschriften, meldt Omroep Gelderland. En daarmee lijken de boeren in Kootwijkerbroek gelijk te krijgen. Zij zeggen al jaren dat er bij hen nooit sprake is geweest van een grote MKZ-uitbraak.